moet met het RWS Journaal. Er zijn opnieuw mensen opgepakt. Werden twee Marokkanen gearresteerd voor de aanslag op en bij de London Bridge. Van de zeven mensen die omkwamen bij de aanslag in Londen... zijn er nog eens twee geïdentificeerd. Een Australische van 28 en een Fransman van 27. De Surinaamse minister van Justitie is twee maanden na zijn benoeming alweer ontslagen. Minister Van der San werd gezien als een vertrouweling van president Bouterse, maar die heeft hem weggestuurd na een aantal omstreden uitspraken. Zo klaagde Van der San op een persconferentie dat zijn eigen veiligheidsdienst hem niet goed op de hoogte hield. En had hij politici van de oppositie uitgemaakt voor koeien- en geitendieven. Van der San werd twee maanden geleden benoemd als minister van Justitie... nadat zijn voorganger ook door Bouterse was ontslagen. Twee tienermeisjes uit Tilburg die sinds zondag werden vermist zijn terecht. Ze verkeerden in goede gezondheid. Hun ouders hebben zelf de politie gebeld om te zeggen dat de meisjes weer thuis zijn. In de dierentuin van Philadelphia is een gorilla bevallen met hulp van een groot team van artsen die normaal mensen behandelen. Gorilla bevallingen verlopen meestal snel en probleemloos, maar deze keer niet. De 17-jarige Kira werd door de artsen onder narcose gebracht. Ze voerde een tangverlossing uit die normaal gesproken alleen bij mensen wordt gebruikt. De gorilla-baby is een mannetje. Moeder Kira zorgt goed voor hem. Het weer nog vannacht is het wisselend bewolkt en vallen er vooral in het noordwesten nog een paar buien met ook kans op onweer.